Levi van Eck met het NOS-journaal. Rusland laat de VS voorlopig geen kernwapeninspecties meer uitvoeren. Amerika en Rusland hebben in het nieuw START-verdrag afgesproken... dat ze elkaar controleren op afspraken die ze hebben gemaakt... over het bezit van kernwapens. Maar volgens het Kremlin kunnen Russische inspecteurs hun werk niet meer doen... door de Amerikaanse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo kunnen ze door de sancties moeilijk de VS binnenkomen... Rusland zegt het verdrag nog altijd belangrijk te vinden... en spreekt van een tijdelijke opschorting van de afspraken. John Travolta heeft op Instagram een eerbetoon geplaatst... aan de overleden Olivia Newton-John, zijn tegenspeelster in de film Grease. Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens beter... schrijft Travolta bij een oude foto van Newton-John. Ook schrijft hij dat hij veel van haar houdt... en gelooft dat ze elkaar weer zullen zien... Newton John werd in 1978 wereldberoemd door haar hoofdrol in de, film, in de musicalfilm. De Australische actrice overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 73 jaar. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens duizenden extra noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat, ruim, het gaat om ruim 5600 extra plaatsen. Dat is bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die het kabinet eerder vroeg. De veiligheidsregio's willen juist zo snel mogelijk structurele oplossingen... onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet mogen blijven. De VS heeft opnieuw een militair en financieel steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Amerikaanse regering belooft een miljard dollar aan wapens en munitie te sturen. Ook gaat er 4,5 miljard dollar naar sociale voorzieningen, zoals ziekenhuizen en scholen... Verder moet het geld besteed worden aan het doorbetalen van ambtenaren-salarissen en aan hulpgoederen voor burgers. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. want inwaarts kan er wat mist ontstaan. De komende dag is het zonnig en loopt de temperatuur snel op naar 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Thank you. jouw keuze ZFM. stoppen we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen bars in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. she said the shoes shot on the key, no kiss a fella. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn Bella, bella, op mijn amberella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn amberella. Ella, op mijn amberella, ella. Op mijn amberella, ella. Op mijn ella. Op mijn ella. Op mijn ella. Op mijn ella. Op mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Barella, ella Open Barella, ella Open Barella, ella Hou me niet thuis mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, van Martimo Of Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen paarden zijn training, skin Expressie, maar bij ja ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus is de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella.